Rashid Finch met het NOS-journaal. werelds meest gezochte terrorist Osama Bin Laden is dood. Dat is zojuist bevestigd door de Amerikaanse president Obama. Hij sprak in een toespraak het Amerikaanse volk toe. Volgens Obama is Osama Bin Laden gedood door het Amerikaanse leger. Dat zou zijn gebeurd in Pakistan. Even buiten de hoofdstad Islamabad zat Osama Bin Laden in een huis dat al langere tijd in de gaten werd gehouden door de Amerikanen. Enkele uren geleden gaf president Obama toestemming om het huis aan te vallen en te bestoken. Die operatie werd uitgevoerd door een klein team. Osama Bin Laden zou vervolgens in een vuurgevecht door Amerikaanse militairen zijn gedood. Zijn lichaam is door de Amerikanen meegenomen. Bij de operatie zijn verder geen Pakistanen of Amerikaanse militairen gewond geraakt. Amerikaanse president Obama spreekt van een historische dag waarin het recht zijn beloop heeft gehad. Hij sprak nogmaals uit dat Amerika niet in oorlog is met de islam. De Oud-presidenten van Amerika Bush Jr., Jr. en Clinton hebben Obama inmiddels al gefeliciteerd met de dood van Osama Bin Laden. Voor het Witte Huis staat een menigte te juichen om het grote nieuws over Bin Laden te vieren. Ze zingen het Amerikaanse volkslied en zwaaien met de Amerikaanse vlag. Dan ander nieuws. In het duingebied bij Schorrol is een noodverordening ingesteld. De burgemeester van Bergen, waar Schorrol onder valt, heeft dat besloten omdat de duinbrand nog niet onder controle is. De noodverordening betekent niet dat er mensen worden geëvacueerd. Het is alleen ingesteld om te voorkomen dat mensen het gebied ingaan. Staatsbosbeheer schat dat bij Schorrol zeker 30 hectare is verwoest. In het Noord-Hollandse duingebied brak gisteren op drie plekken brand uit. Twee branden zijn al geblust. Twee mensen zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. Het weer een heldere nacht met minima rond 5 graden.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 When judgment comes for you, cause it's gonna come for you. I'm at for water, innocence of the Charlie. Little group of guys got it, and I'm gonna miss everybody. I don't roll and flow like I ain't looked at a while. Flames of dust and night, night too deep for beach Little to be, tell me the would please? me by my you go. God bless you, working on a plan to heaven. Even though the devil's all up in my face But he's keeping me safe and in my place Say grace to the gates we race But I change the face of just And it gets my soul with buzz Grudge because there's no of for dust Ooh, what can I do? It's all about the family and how we do. Can I get a witness? Let it unfold We live in our lives, we turn our soul Hell, Now follow me roll stove. Weather is tell her it's seven. Come, let's go take a visit to the people that's long gone nearest.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 We pray, we pray, we pray, we pray. Every day, every day, every day, every day. we pray, we pray, we pray, we pray. Every day. And it's easy, instead of easy to fall You know I've been sitting and counting and tending on that it is winning me.